In Oekraïne hebben betogers en politie zich aan het bestand gehouden dat in de hoofdstad Kiev was afgesproken. Afgelopen nacht waren er geen grote incidenten. In eerste instantie gold het bestand maar tot gisteravond 7 uur. Maar na overleg met de regering riep de oppositie de betogers op het nog enkele dagen te verlengen. Niet iedereen was het daarmee eens. Een aantal demonstranten vond dat de regering verder onder druk moest worden gezet. Desondanks bleef het vannacht relatief rustig in Kiev. In de gemeente Edam-Volendam is het college gevallen. De partijen in de raad hadden geen vertrouwen meer in de minderheidscoalitie van CDA en Volendam 80. In de fusiegemeente wordt al maanden geruzied. Er is voor de ambtenaren een nieuw kantoor gekocht in Edam. Maar de Volendammers willen in hun eigen plaats blijven werken. Volgens de raad traineerde het college een raadsbesluit over de kwestie. Noord-Korea zoekt toenadering tot Zuid-Korea. In een brief geschreven namens leider Kim Jong-un staat dat Noord-Korea alle irriterende of beledigende handelingen naar het buurland toestaakt. De brief komt op een opvallend moment omdat Zuid-Korea aan de vooravond staat van een militaire oefening met de Verenigde Staten. In Seoul is sceptisch op de brief gereageerd. Volgens de regering heeft Kim een verborgen agenda. Er zouden grote problemen zijn met de JSF. Uit een gelekt rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie blijkt dat er problemen zijn met de software, het onderhoud en de betrouwbaarheid van de straaljager. Door de vele computersystemen is de JSF kwetsbaar voor raketinslagen en voor onweer, staat in het rapport. Nederland is van plan 37 JSF's aan te schaffen. En in Alkmaar heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. De brand brak uit in een antiekzaak, die is helemaal uitgebrand. In het pand was asbest verwerkt. De deeltjes die zich in de omgeving hebben verspreid worden opgeruimd. Bij de brand in Alkmaar raakte niemand gewond. Het weer, het is nevelig, er kan wat neerslag vallen. Later vandaag zo goed als droog, soms breekt de zon door. Temperatuur ligt tussen de 0 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You talk dirty to me. Talk dirty to me. You talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No, I block conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want.